De sprinter kwam daarna niet tot stilstand... omdat het spoor daar geen automatisch stopsysteem heeft. De kans dat daar wat misgaat werd als klein ingeschat. Na de botsing met de goederentrein werden veel passagiers door de trein geslingerd en een conducteur liep een hoofdwond op. Het treinverkeer kwam lange tijd stil te liggen omdat de goederentrein na de botsing een brandbare stof lekte. In het centrum van Vlaardingen staat een partycentrum in brand. De brand zou inmiddels zijn overgeslagen naar een kantoorgebouw. De brandweer probeert verdere uitbreiding te voorkomen. Een aantal panden is ontruimd. Het is niet duidelijk of daar ook woningen tussen zitten. Er komt veel rook vrij bij de brand. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove overtredingen. In alle andere gevallen kan worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot 6 uur vanavond de tijd gegeven om met een hoger cao-bod te komen. In grote delen van Nederland zullen de huizenprijzen de komende tien jaar niet of nauwelijks stijgen, dat zeggen economen van ING. In gebieden waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen, zal dat de komende jaren zo blijven. In de steden worden de woningen wel duurder, maar de prijsstijging vlakt ook daar af, verwachten de economen. Sven Kramer is voor de zevende keer wereldkampioen allround schaatsen geworden. In Calgary won hij de afsluitende 10 kilometer. De Rus Denis Juskov werd tweede in het algemeen klassement voor de Noorse verder Loende Pedersen. De Tsjechische Martina Sablikova werd wereldkampioen bij de vrouwen voor Irene Wust en de verrassende Noorse Ida Njatoen.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 Forget him and set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half, children watching all this. Your body's shiny as diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. crib. So now you are safe, cause you never caved, you never will. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us.